Ook is het volgens de RIVM-baas nog moeilijk om te zeggen... of het einde van de coronatunnel in zicht is. Voorspellen is altijd moeilijk, hè? vooral de toekomst. En we weten gewoon niet eh, of er een nieuwe variant komt die plotseling eh, de Omicron-variant weer eh, gaat verdringen. Dat is natuurlijk toch onzeker. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de gisteren bekendgemaakte versoepeling Commerciële testbedrijven gaan vanaf nu de GGD helpen. Die kunnen de megavraag van coronatesten niet meer aan. Met de hulp van commerciële bedrijven kunnen er iedere dag zo'n 50.000 extra wattenstaafjes door neuzen worden gehaald. Eindexamenleerlingen streep niet zomaar een vak weg. Die oproep doet onderwijsminister Wiersma. Vanwege corona zijn de eindexamenregels dit jaar opnieuw iets soepeler... en mogen leerlingen een extra vak wegstrepen. Maar dat moet je volgens de onderwijsminister alleen doen als het echt niet anders kan. En een bijzonder moment voor de bekendste nieuwe zeesluis van Nederland. Je weet wel, die waar ze anderhalf jaar geleden een verkiezing voor hielden... waarbij iedereen een naam mocht bedenken voor de sluis. En de naam van de grootste zeesluis ter wereld is... 3, 2, 1, Zeesluis en Ja, over een uurtje wordt de sluis officieel in gebruik genomen. Is live te volgen via de regionale omroep NH Nieuws. Die trouwens ook een namenverkiezing uitschreven voor het programma rond de opening van de sluis. En de winnaar van die verkiezing? Opening Zeesluis IJmuiden. Het weer bewolkt, beetje motregen af en toe. 3 graden in Limburg en 7 langs de kust. Morgen begint met regen, later vooral in het noorden en westen wat zon. En dan gaat of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is veel vertraging na twee ongelukken. Tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer file met een half uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht.